Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zuid-Limburg hebben verschillende plaatsen te maken gehad met wateroverlast door zware buien. Onder meer in de omgeving van Landgraaf en Kerkrade stonden verschillende straten blank. In Eigelshoven ontstond ook een gaslek nadat een deel van een stoep wegspoelde. Uit voorzorg werden een zorgcentrum en appartementen ontruimd. 40 mensen werden opgevangen in een buurthuis. Aan het eind van de avond konden zij weer naar huis. Ook uit België en Duitsland kwamen meldingen van wateroverlast. In het zuidwesten van Duitsland viel een dode. Door de lockdowns hebben Nederlanders vorig jaar bijna een derde minder kilometers afgelegd dan in 2019. Het CBS meldt dat er in totaal te voet met de fiets, auto, trein of een ander vervoermiddel 147 miljard kilometer werd afgelegd. In 2019 was dat 211 miljard kilometer. De afname kwam op het moment dat de coronamaatregelen ingingen... zoals het advies om thuis te werken en de sluiting van de horeca. Wel werd er volgens het CBS ter ontspanning meer gewandeld. De Tweede Kamer wil een onafhankelijk onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede. Aanleiding is het onderzoek van klokkenluider Paul van Buitenen. Daaruit zou blijken dat de regelgeving rond vuurwerkopslag niet klopte... en dat bij onderzoeken geprobeerd werd om de overheid buiten schot te houden. De politie heeft een man van 37 uit Schagen aangehouden voor illegale dierenhandel. Bij invallen in twee panden in Schagen en Medemblik werden onder meer negen volwassen honden, twee puppies en 18 kittens in beslag genomen. Ook werd er een grote hoeveelheid geld gevonden. De man wordt ook verdacht van witwassen en valsheid in geschriften. Hij kwam naar voren in een onderzoek naar illegale handel in puppies en kittens. De dieren zijn nagekeken door de dierenarts en worden nu ergens anders opgevangen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Het weer. Vannacht valt er verspreid over het land een bui.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 Made me feel so crazy thinking you'd be true to me. Yeah. Me, Did you really think that? Me, I turned the other cheek, yeah. Me, I thought you were different, but you're like the trusted, good for nothing type of brother.